Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI geeft voor een deel van het land code oranje af vanwege sneeuwval. Vanaf 8 uur ochtends geldt de waarschuwing voor de provincies Gelderland, Utrecht en Brabant. Vanaf 10 uur ook voor Limburg. Gisteravond en vannacht zijn door gladheid al ongelukken gebeurd, vooral in het westen van het land. Zo raakten in Haarlemmermeer twee auto's te water. Net als gisteren wordt er vandaag gestaakt in het streekvervoer. Vakbond FNV wil daarmee een betere CAO afdwingen. Chauffeurs die geen lid zijn van de bond rijden vaak nog wel. Daardoor waren gisteren regionaal grote verschillen te zien. In Brabant viel driekwart van de bussen uit... terwijl in het noorden van het land veel minder te merken was van de staking. Het openbaar maken van overheidsdocumenten moet beter. Dat zegt het pas ingestelde Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Het weglakken van teksten is binnen de overheid een soort topsport geworden... zei voorzitter Ineke van Gent in Nieuwsuur. Ze pleit voor een serieuze gedragsverandering. In de Nertse in Spanje is afgelopen najaar vogelgriep vastgesteld. Mogelijk hebben de Nertsen elkaar onderling besmet met het virus, zeggen onderzoekers. Dat zou het eerste bewijs zijn dat het vogelgriepvirus dat nu rondgaat... kan overgaan van zoogdier op zoogdier. In de Peruaanse hoofdstad Lima is een demonstratie tegen president Boluarte uitgelopen op rellen. Daarbij ging een historisch gebouw in de binnenstad in vlammen op. In een andere stad viel bij rellen een dode. De actievoerders eisen het vertrek van Boluarte, die vorige maand aan de macht kwam... nadat het Peruaanse parlement haar linkse voorganger Castillo had afgezet. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de komende uren een buiengebied over het land. Langs de kust valt vooral regen. Landinwaarts valt sneeuw, mogelijk een paar centimeter dik. Voor de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg geldt dan code oranje.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 You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.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 Goodbye. meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur.